Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij aanslagen op een politiehelikopter en een militaire vliegschool in Colombia... zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. De politiehelikopter was onderweg om een coca-plantage te vernietigen... en werd aangevallen met een drone waarna de helikopter neerstortte. 12 agenten kwamen daarbij om. Bij de vliegschool ontplofte een vrachtwagen vol explosieven... met zes doden en meer dan 70 gewonden tot gevolg. De Colombiaanse president zegt dat oudleden van de voormalige guerrilla-beweging FARC achter de aanslagen zitten. Eric Menendez, een van de twee Menendez-broers, komt niet vervroegd vrij. Dat heeft een speciale commissie bepaald. De broers Eric en Lau werden in 1996 tot levenslang veroordeeld voor de moord op hun ouders. Hun verhaal kwam opnieuw onder de aandacht door een serie op Netflix. Eerder dit jaar werd hun straf omgezet naar een celstraf van minstens 50 jaar waardoor vervroegde vrijlating mogelijk is. Maar volgens de commissie vormt Eric nog steeds een onacceptabel risico voor de openbare veiligheid. Het verzoek voor de vervroegde vrijlating van zijn oudere broer Lau Menendez wordt later vandaag behandeld. Op de Brunsumer Heide in Zuid-Limburg heeft gisteravond en vannacht een grote natuurbrand gewoed. Meerdere brandweereenheden, onder meer die van het vliegveld bij Maastricht en uit Duitsland, zijn ingezet. De brand werd gisteravond rond 9 uur gemeld twee uur vannacht was het vuur onder controle. Bij een overval op een tankstation in Vulklingen in het zuidwesten van Duitsland... is een politieagent doodgeschoten met zijn eigen dienstwapen. Bij een worsteling die ontstond tijdens een achtervolging... wist de overvaller het wapen van de agent te pakken. Hij schoot meerdere keren en de agent overleed niet veel later aan zijn verwondingen.